Het gaat om 32 Nederlanders en 50 buitenlanders die ook weg wilden. De passagiers werden begeleid door mensen van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Eindhovense burgemeester van Gijzel stond op het vliegveld om de mensen te begroeten. Intussen is ook een chartervliegtuig op Schiphol geland. Aan boord zijn Nederlandse en buitenlandse evacuees, voornamelijk personeel van oliebedrijven. Waarschijnlijk gaat er vandaag nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. En er is ook een marinefregat onderweg. Na een dag vergaderen heeft de VN-veiligheidsraad het geweld in Libië tegen demonstranten veroordeeld. Degenen die voor het geweld verantwoordelijk zijn moeten worden berecht, vindt de raad. In de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om Libië sancties op te leggen of zelfs militair in te grijpen. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat het nog flink zal oplopen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Wel werd een groep van 15 mensen levend teruggevonden in een half ingestort gebouw. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. Op Schiphol is een man opgepakt die in de Verenigde Staten wordt gezocht voor seksueel misbruik van een kind. De man staat op de lijst met meest gezochte criminelen. Hij zou in 2005 in New York een meisje van negen hebben ontvoerd en misbruikt. De verdachte kwam op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces, maar in 2006 ging hij er vandoor. Hij kan tot 19 jaar cel worden veroordeeld. Het is niet duidelijk wat hij op Schiphol deed. Dan het weer nog. Vanochtend eerst droog, maar vanmiddag vanuit het westen regen of natte sneeuw. In het oosten sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het.